die daar afgelopen donderdag op elkaar botsten. Er zijn nu twee locomotieven weggehaald. De derde wordt de komende uren losgemaakt. De tanks moesten eraan te pas komen omdat kraanwagens de wrakken onder een viaduct niet konden bereiken. In Duitsland worden vandaag verkiezingen gehouden voor de Bondsdag, het Duitse parlement. Bondskanselier Merkel regeerde de laatste vier jaar met de Sociaaldemocraten, maar ze mikt nu op een coalitie van haar partij CDU-CSU met de liberale FDP. Volgens de laatste peilingen zou die combinatie een kleine meerderheid kunnen krijgen. De Arubaanse premier Odobert heeft Nederland de schuld gegeven van de verkiezingsnederlaag van zijn MEP. Bij de verkiezingen kreeg de christendemocratische AVP de meerderheid in het parlement. Volgens Odober komt dat onder meer door de Nederlandse aankondiging van een corruptieonderzoek op Aruba. Ook de sluiting van de Valero-raffinaderij, waardoor 700 banen zijn verdwenen, heeft volgens hem bijgedragen aan het stemmerverlies. Op de Filipijnen zijn bij overstromingen zeker 72 mensen omgekomen. Bijna 2000 mensen zijn geëvacueerd. Door de tropische storm Ketsana viel er, viel er in een paar uur net zoveel regen als normaal gesproken in een maand. Grote delen van de hoofdstad Manila zitten zonder elektriciteit. Verder is het internationale vliegveld gesloten. Twee gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland gestuurd. Een derde ging terug naar zijn geboorteland Jemen. Er zitten nog meer dan 220 gevangenen vast in het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp op Cuba mogelijk later dichtgaat dan in januari volgend jaar, zoals door president Obama was beloofd. In de eredivisie heeft AZ voor de derde keer op een nederlaag geleden. De ploeg, de ploeg van trainer Ronald Koeman verloor de uitwedstrijd tegen Utrecht met 1-0. RKC haalde de eerste punten van dit seizoen door een 4-1 overwinning op Roda JC.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 Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen Salvo van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Can you guess where I'm calling from? The Las Vegas Hilton it's hard to hear, it's just the echo on the line. Yes, that's right, I'm calling from the Las Vegas Hilton. I just wanna say that I. hoping to catch a glimpse. somewhere around noon. Please don't be angry, I'll be back.